Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname laat Desi Bouterse opsporen. De oud-president had zich uiterlijk vandaag moeten melden bij de gevangenis. Maar dat heeft hij niet gedaan. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Ook een voormalig lijfwacht van Bouterse wordt opgespoord. Die had zich ook moeten melden. De drie andere veroordeelden kwamen vandaag wel naar de gevangenis. De gemeente Tubbergen heeft de opvang van asielzoekers in het dorp Albergen goedgekeurd. Er wordt een vergunning verleend voor vijf jaar. De eerste asielzoekers worden halverwege maart verwacht in een oud hotel dat nu nog wordt verbouwd. Er kunnen dan maximaal 150 mensen terecht. Toen een jaar geleden bekend werd dat het COA asielzoekers in het hotel wilde opvangen... kwam er veel protest uit de omgeving. Commerciële bedrijven mogen niet langer zomaar materieel van de Koninklijke Bibliotheek gebruiken voor AI, kunstmatige intelligentie. Boeken, kranten en andere teksten worden door de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Dat is interessant voor bedrijven die tekst gebruiken voor computerprogramma's zoals ChatGPT. De Koninklijke Bibliotheek zegt dat sommige bedrijven zich niet aantrekken van auteursrecht en bronvermelding. Daarom zijn er maatregelen genomen om geautomatiseerd commercieel gebruik te beperken. De eerste wedstrijd in de eredivisie na de winterstop is gewonnen door Heracles. De ploeg van de nieuwe coach Erwin van der Looy was uit met 2-1 te sterk voor RKC Waalwijk. De wedstrijd werd in de eerste helft al stilgelegd voor 10 minuten... omdat er een bekertje op het veld werd gegooid. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht droog met kans op een beetje motregen. Op de meeste plaatsen is het boven nul.